uur. Citydijkers met het NOS Journaal. Vakbonden en werkgevers hebben een principeakkoord bereikt... over het verlagen van de werkdruk in de jeugdbescherming. Zo wordt bijvoorbeeld het aantal cliënten per jeugdbeschermer... vanaf mei stapsgewijs verlaagd. Jeugdbeschermers trekken al sinds 2018 aan de bel... over de problemen in de jeugdzorg. Eind vorig jaar begonnen ze met actievoeren tegen de hoge werkdruk. Provinciale lijsttrekkers van D66 willen dat de partij zich niet onder druk laat zetten... door de coalitie om de stikstofdoelen af te zwakken. Na de winst van de BBB vorige week bij de Provinciale Statenverkiezingen... voelen coalitiepartijen de druk om het jaartal van 2030... waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn, te verschuiven. De D66-lijsttrekkers in de provincie willen dat hun partij niet daarin meegaat. Het CDA moet iets doen aan de kloof tussen Den Haag en de rest van het land. Het zei partijleider Hoekstra na crisisoverleg tussen de landelijke top en provinciale voorzitters. Op welke manier Hoekstra het herstel van vertrouwen wil aanpakken maakt hij niet duidelijk. Het noordoosten van Afghanistan en delen van Pakistan zijn gisteravond getroffen door een aardbeving van 6,5. In Pakistan zijn daarbij zeker 9 doden gevallen en meer dan 40 mensen gewond geraakt. In Afghanistan zouden tot nu toe twee doden en twintig gewonden zijn gemeld. Meer dan 200 Oekraïense vluchtelingen hebben klachten over hoe ze behandeld worden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Sommigen kregen hun salaris niet uitbetaald of moesten zich verplicht inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De Oekraïners deden er melding van bij Fairwork. Dat is een organisatie die strijdt tegen moderne slavernij. Fairwork maakt zich zorgen over deze groep Oekraïners in Nederland. Het weer vanuit het westen regen. In het oosten blijft het nog even droog. In de middag wordt het overal droger en dan wordt het met een stevige zuidwestenwind 11 tot maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB paar korte files nog in onze regio. Vijf minuutjes vertraging op de A9. Diemen-Alkmaar bij Amstelveen Stadhart. Nog 4 kilometer file. 10 minuutjes bij knooppunt Nieuwe Meer op de A10.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 Maar dat is nog steeds minder vaak dan voor corona. Provinciale lijsttrekkers van D66 willen dat de partij zich niet onder druk laat zetten... door de coalitie om de stikstofdoelen af te zwakken. Na de winst van de BBB vorige week bij de Provinciale Statenverkiezingen... voelen coalitiepartijen de druk om het jaartal van 2030... waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn, te verschuiven. En Bruce Springsteen heeft de hoogste cultuuronderscheiding van de Verenigde Staten gekregen. De Amerikaanse rockzanger ontving de National Medal of Arts in het Witte Huis van president Biden.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 Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró. Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. No tengo tiempo para lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y no nos la cuenta los shows, el parking ni el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, te que no sé.